zijn vrouwen was een korreltje west. Bij gebrek en het touwen kwam ze nog in het bordes. Het deed hem met oud en Janne Jansen weer mee. In de straat weer Baba Reba. Hey, Reba. Hey, Reba. <laughs>